Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Hezbollah zegt dat ze krachtig gaan reageren op de moord van een hoge commandant door Israël. In een toespraak zei de Hezbollah-leider dat ze die aanval alleen of met bondgenoten gaan uitvoeren. Iran is een van die bondgenoten. Dat land wil ook wraak nemen op Israël. Vooral in het noorden van Israël is de spanning voelbaar. Dat vertelt verslaggever Sander van Hoorn eerder. De grens met Libanon. Daar was natuurlijk al een grote zone van 2 tot 4 kilometer geëvacueerd. Maar eh, daar zijn drones van Hezbollah vandaag neergekomen. Hezbollah zelf spreekt over een zwerm van drones... die dus niet allemaal zijn neergeschoten. En daar lijken nu gewonden bij te eh, gevallen te zijn. Ja, vlak voor de toespraak van de Hezbollah-leider... vlogen er Israëlische straaljagers over Beirut, de hoofdstad van Libanon dat zorgde voor veel paniek. In Duitsland is een taxichauffeur opgepakt zodat hij gisteren in Keulen met opzet op voetgangers zou zijn ingereden. Vier mensen raakten daarbij gewond, van wie twee ernstig. Dezelfde taxi zou een uur eerder een vrouw in Essen hebben aangereden. Zij raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt of dezelfde man achter het stuur zat. De Nederlandse teamsprinters hebben de finale bereikt op de Olympische Spelen. Vanavond reden ze Canada eruit en ze maakten ook nog eens een nieuw wereldrecord. De finale tegen Groot-Brittannië begint over een paar minuten. een spannende avond ook voor SC Twente. Want voor het eerst in 13 jaar speelt de club uit Enschede weer in de Champions League. De ploeg neemt het op tegen Red Bull Salzburg in Oostenrijk. In Salzburg zijn zo'n 2.020 fans om hun club te steunen. En dat vindt deze supporter... Schitterend, schitterend. Eh, die samenhorigheid, ja, dat is gewoon, gewoon genieten. je bent één, voor één ploeg in dit geval. Hè? En dan ga je ook met, echt met z'n allen eh, van... hup jongens, we maken er wat van. Ja, de wedstrijd begint straks om kwart voor negen. Het weer. Vanavond wordt het bewolkter en kan het in het zuidwesten gaan regenen. Eh, vannacht overal buien met kans op onweer. Morgen dan eerst regen, later droog en zonnig bij een graad of 22.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 en overleed op 6 juli 1971 in New York. Hij was een telg van een arme familie in New Orleans. Maar ten tijde van zijn overlijden werd hij beschouwd als een van de belangrijkste muzici van de 20e eeuw. In een eerbetoon aan Armstrong zijn bijvoorbeeld Bing Crosby... Hij was de enige muzikus aller tijden die niet door iemand anders vervangen kon worden. Trompetist Miles Davis zei over hem... Je kunt niets op een blaasinstrument spelen dat Lewis niet al gespeeld heeft. En Duke Ellington zei... Hij werd arm geboren, stierf en heeft in de tussentijd niemand benadeeld. Ik zal eh, behalve dit openingsnummer St. James Infirmary nog een aantal nummers van Lewis draaien als eerbetoon aan deze jazzgigant. Daarnaast heb ik ook nog een aantal nummers uitgezocht voor vanochtend met het woord summer in de titel. Ten slotte genieten we nu al een eh, aantal uh, nou ik zou bijna zeggen weken van eh, eindelijk wat eh, lekker zomerweer. Dus daar horen wat zomerse jazznummers bij. Geniet dus. En naast Lewis eh, gaat u onder andere Dave Brubeck horen... George Shearing met Nelsie Wilson... Ben Webster, de Monty Alexander Trio... Clifford Jordan met Nederlandse sidemen... Stefan Grappelli en Michel Petrucciani... en nog heel veel meer prachtige jazzartiesten. Dus relax, schenk nog een kopje koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een gevarieerd jazzprogramma. Zoals bijvoorbeeld met het volgende nummer van George Shearing en zijn quintet... met zangeres eh, Nancy Wilson.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 Die wordt bijgestaan door Kenny Drew piano, Niels Henning Ørsted Pedersen op bas en Alex Reel op drums. Een live-opname in het Montmartre Jazzhoes in Kopenhagen, gemaakt op 30 januari 1965. Het komt van de CD Stormy Weather. Luistert u naar de classic Mac the Knife. in het Montmartre Jazzhoes in Kopenhagen. 1965. Mooi nummer. Dan eh, gaan we terug naar eh, de verjaardagsman van vandaag. Oftewel Louis Armstrong. Eh, ik heb nu een nummer klaarstaan waarin hij samen met zijn soulmate Ella Fitzgerald optreedt. En ze worden begeleid door niet de minste eh, Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Buddy Rich op drums. Een eh, opname van 1 augustus 1956 in de Capitol Studios in Los Angeles... luistert u naar Ella en Lewis met They Can Take That Away From Me.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 No, they can't take that away from me. Swing it, boys. heb ik nu eh, het trio Johan Clement klaarstaan. Eh, met een eh, nummer bekend geworden door Oscar Peterson. When Summer Comes. Hier hebben we weer een liedje, een nummer met het woord zomer. en wel even aandacht voor de bezetting. Want naast Johan Clement op piano horen we de veel betreurde Erik Timmermans op bas. De grote initiator van de jazz in Zandvoort concerten. En er zijn gelukkig nog eh, al een aantal cd's waarop eh, ook Erik te horen is. En deze cd, On Request, is daar één van. Verder horen we Frits Landersbergen op drums en Jeroen de Rijk op percussie. <clears throat> Het was een opname uit 2006. Luistert u naar When Summer Comes. Ja, een prachtig vertolkt When Summer Comes van Oscar Peterson door het trio Johan Clement. En als u de originele uitvoering, een van de vele, <clears throat> van Peterson wilt eh, horen of zelfs bekijken, dan raad ik de DVD of de CD A Night in Vienna aan. Een van de allerlaatste live concerten die Peterson in Europa heeft gegeven. En daar staat dit nummer ook op met een prachtige gitaarsolo van Ulf Wakenius. Goed, door met het programma. We gaan luisteren naar Mel Tormé. En ook hij, net zoals Nancy Wilson, Nancy Wilson zo net... wordt begeleid door George Shearing op piano... Don Thompson op bas. Luistert u van de cd Top Drawer naar het nummer High Fly. People walking round living in a daze high above the ground, with their crazy ways all around the town, acting silly while they fly high. Highfalutin crowds with their foreign cars living in the clouds, shooting for the stars they can never see. Life the way it ought to be. oh ways seem to have passed us by these days. Life is in high fly, everybody's hip. Every kind of sound comes from every lip. Everybody's down, about to really flip. Acting dippy while they fly high. So do bo do tweet, boo boo do tweet. do boom do we do do do do do do do do da da da da da da do do do do do do do do do do da da da do flip, act and dippy while they fly. dat was eh, Mel Torme met High Fly. Eh, weer een zomersnummertje en wel The Summer Wind. Dit keer uitgevoerd door het Monty Alexander Trio... met Monty natuurlijk aan piano... John Patitucci op bas en Troy Davis op drums. Het is een opname gemaakt in New York City... Eh, in, 19, in december 1996... en het staat op de cd Echoes of Jillies. Luistert u naar The Summer Wind. Summerwind, Wind. Monty Alexander. Eh, wat eh, Nederlands nu. En wel het Frits Landersberger kwartet. Frits is een paar jaar geleden eh, gestart met een nieuw cd-label. ESP, European Swing Productions, dacht ik uit mijn hoofd. en in 2023 heeft hij een tribute uitgebracht naar de muziek van Dave Brubeck en zijn kompanen. En die cd is dan ook getiteld Take 5. Hij heeft een eh, aantal zeer getalenteerde muzici om zich heen verzameld. Frank Robert Scheuten, een uh, Nederlandse altsaxofonist, geboren in Valkenswaard. Eh, veel in de traditionele jazz gedaan, maar nu ook hier aangeschoven... om de rol van Paul Desmond over te nemen in dit Dave Brubeck Quartet Tribute. Op de piano vinden we Rosano Sportiello, een eh, in Italië geboren maar in New York wonende jazzpianist. En dan good old Erwin Corsilius op de bas en Frits natuurlijk zelf op de drums. Uh, luistert u naar ook zo'n bekende Dave Brubeck classic met een prachtig, eh, wat anders dan anders ritme. It's a Reggae Waltz. En dat waren de laatste klanken van It's a Reggae Waltz door het Frits Landersbergen kwartet. Eh, weer tijd voor de jarige van vandaag, Louis Armstrong. Eh, wederom begeleid door Oscar Peterson. Maar eh, in tegenstelling tot de vorige opname, wel Ray Brown erbij. Maar een andere drummer, Ed Tickpen. En geen gitaar deze keer. Dus Louis, vocals en trompet. Oscar, piano. Ray Brown, bas en Ed Tickpen op drums. Het komt van de eh, LP Louis Armstrong meets Oscar Peterson. Een verfopname uit 1957. En het is weer zo'n standaard uit de Great American Songbook. Just One of Those Things.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 It was great fun. It was just one of those things. one of those crazy slings, one of those bells that now and then rings. It's just one of those things, oh, mm, one of those nights. Just one of those fabulous flights or trip to the moon on gossamer wings. Mama's just one of those things. Oh, if we thought a bit of the end of it, mm, we started painting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just uh, one of those things. ZFM Jazz. Ja, dat was Lewis met Oscar Peterson. Dan eh, snel door naar Bill Evans. Bill, een opname van het eh, Montreux Jazz Festival in 1968... waarin Bill Evans, op piano natuurlijk, begeleid wordt door Eddie Gomez op bas... en Jack de Jonet op drums. Een eh, prachtig nummer, One for Helen. Ja, dat waren de klanken van eh, Bill Evans op het Montreux Jazz Festival in 1968. En het applaus wat u hoort is ook zeker bedoeld voor die prachtige bassolo van Eddie Gomez. Eddie Gomez moet ik zeggen. Ja, dan eh, lopen we alweer tegen de klok van 11. En dat betekent dat ik het eh, laatste nummer ga draaien van dit eerste uur. Eh, het, een programma, zoals ik u al zei, <clears throat> wat eh, enerzijds eh, aandacht besteedt aan de verjaardag van Louis Armstrong. Geboren op 1 augustus 1901. Er was in de tijd nog wel eens wel wat bij Louis zelf gedoe. Is die nou van 1900 of van 1901? Maar de geleerden zijn het er nu toch wel over eens dat hij geboren was in 1901. Ook in de tweede uur zal ik wat nummers eh, van Louis Armstrong draaien. En eh, het tweede waar we deze uitzending aandacht aan besteden... is deze prettige zomer die we inmiddels alweer twee weken genieten. En vandaar wat nummers met de titel Zomer erin. En daar gaan we ook het eerste uur mee afsluiten. Eh, Ray Brown heeft ook zelf een aantal prachtige cd's uitgebracht. We horen natuurlijk vaak als begeleider bij eh, cd's die de naam van Oscar Peterson dragen. Maar Ray Brown heeft ook een hele serie fantastisch mooie eigen cd's uitgebracht op het merk Concord. En ik heb hier een eh, opname staan uit 1988 van het Fuji Concord Jazz Festival in de Kan-i Hall in Japan, en Ray Brown eh, wordt hierbij gestaan met, in zijn trio door Gene Harris aan de piano.